Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. R. Kelly is schuldig. Dat heeft een Amerikaanse jury besloten tijdens de gigarechtszaak tegen de King of R&B. Correspondent Lucas Waagmeester legt uit waar die schuldig aan bevonden is. Hij is schuldig bevonden aan seksuele uitbuiting van een kind, ontvoering, afpersing en het verhandelen van mensen met als doel ze te dwingen tot prostitutie. Het is nog niet duidelijk wat voor straf R. Kelly krijgt. R. Kelly is nu 54 en de kans is groot dat hij het grootste deel van de rest van zijn leven achter de tralies gaat doorbrengen. Want iedere afzonderlijke aanklacht waaraan hij nu schuldig is bevonden staat voor meerdere decennia in de gevangenis. Pas volgend jaar mei doet de rechter uitspraak. De formatiegesprekken over een nieuw kabinet gaan woensdag verder en dan trekken de partijen hun conclusies. Dat zei informateur Remkes, die vandaag ruim 10 uur aan tafel zat met de VVD, D66 en het CDA. Nog eens drie LHBTI-vrije zones worden opgeheven in Polen. In 2019 besloten nogal wat provincies dat ze niks met LHBTI-ideologie te maken wilden hebben. De Europese Unie vindt dat discriminerend en zegt de subsidie aan die Poolse provincies te stoppen. Onder druk daarvan zijn nu al vier provincies gestopt met deze zones. De Eindhovense DJ Lady Aida is overleden. Sinds de jaren 80 geldt ze als een van de pioniers op dance- en technogebied. Later richtte ze een DJ-school op in Eindhoven en draaide ze op festivals als Lowlands, Pinkpop en Awakenings. Lady Aida werd 63 jaar oud. Tientallen mensen demonstreren vanavond bij een restaurant in Utrecht. De eigenaar wil niet controleren op de coronapas, dus de tent moet van de gemeente dicht. Maar vanavond zat het er toch vol. Op de stoep zitten tientallen mensen die de eigenaar willen steunen. Demonstranten blokkeren de stoep en ze zijn van plan om rond deze tijd, wanneer het restaurant sluit, rustig weg te gaan als de eigenaar zijn sleutels niet in hoeft te leveren bij de gemeente. Of de politie daarin meegaat is nog niet bekend. Het weer nog op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen zon en wolken. Het wordt 17 of 18 graden. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu tussen app en vloed. Handen op je rug. Ik ga van in je daar en laat ze lopen. Als het te haars is, dan ben ik wel bezopen. De principaan en je laat je lekker gaan. Trek het zelf aan, maar van die trekken zet de maan. Ik vind je lekker, je bent een lekker ding. Je bent zo heet, met tong leg op te kozie. Ja, je bent een zoete lolly. wat en halt, die ga je likken als een borrekooi.